Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. In Den Haag is gisteravond een man op straat neergeschoten. Hij overleed in het ziekenhuis. Met een politiehelikopter is naar de dader gezocht, maar die is nog steeds spoorloos. En in Hoogvliet bij Rotterdam is ook een man doodgeschoten. Dat gebeurde vannacht in een portiek van een flat. En ook daar is de schutter nog niet gevonden. Vandaag is de rechtszaak tegen een man uit Pakistan... die geld uitloofde om Geert Wilders te laten vermoorden. Het is voor het eerst dat zo'n buitenlandse bedreiger hier wordt vervolgd. Dat is een goed signaal, vindt Wilders. Het kan niet zo zijn dat je iemand in een ander land... of het nou een parlementariër of iemand anders... dat je die zomaar kan ja, bedreigen met de dood, een fatwa kan uitspreken... of in dit geval van eh, de heer eh, Latif Khan... dat je kan zeggen van, nou ja, eh, een prijs op zijn hoofd. Als je dat niet doet, als je niet vervolgt... Ja, dan weet iedereen in Pakistan van andere landen van de wereld... zelfs in Nederland, die weet ervan, nou ja, we komen ermee weg. De verdachte zit in Pakistan en zal er niet bij zijn in de rechtszaal... maar wil er zelf wel. Het toerisme in Nederland is nog niet terug op het niveau van voor de pandemie. Uit cijfers van het CBS blijkt dat er wel veel is uitgegeven... maar als je de inflatie meerekent is het niveau van 2019 nog niet in zicht. Toeristen gaven vooral geld uit aan vluchten, hotels en kampeerspullen. En mensen met een elektrische auto betalen vaak veel te veel bij laadpalen langs de weg. Dat zegt de Consumentenbond. Van tevoren is het ook lastig te zien wat er precies moet worden betaald. Het is inderdaad eigenlijk een oerwoud aan tarieven. Je hebt heel veel aanbieders, heel verschillende laadpassen... en die hebben allemaal weer een andere kostenstructuur en andere voorwaarden. Eh, met of zonder abonnement, eh, met of zonder starttarief. Dus ja, dat maakt het eigenlijk heel ingewikkeld voor consumenten. Volgens de laadpaalbedrijven kunnen dingen inderdaad beter... maar ze vinden dat er genoeg apps en websites zijn om van tevoren de prijzen te vergelijken.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 Van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. Yeah, pull up in the rinse in my brand new whip and go. With a full eclipse and a moonlit lit like whoa. Everything blurred, mixing all that smoke with the gray goose. Body baggy on the bar top, both my hands on you.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 Dat zijn er 16 meer dan in 2021. Voor het eerst vielen er meer slachtoffers in Rotterdam dan in Amsterdam. ook neemt het aantal vrouwelijke slachtoffers toe. Oud-Kamervoorzitter Kadisha Ariep probeert via een civiele procedure... om het onderzoek dat naar haar wordt gedaan te stoppen. Dat schrijft de huidige voorzitter Bergkamp in antwoord op vragen van Kamerleden. In Hoogvliet bij Rotterdam is een man overleden na een schietincident. Dat gebeurde vannacht in een portiek van een wooncomplex. De politie is nog op zoek naar de schutter en roept getuigen op zich te melden.